Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Noodopvangplekken voor asielzoekers moeten langer open blijven. Ze zouden dichtgaan op 1 april, maar de staatssecretaris wil de boel nog even verlengen. Nou ja, formeel liep de crisisnoodopvang tot 1 april. En ik heb nu in ieder geval gevraagd om het dus voor alle veiligheidsregio's te verlengen tot eh, na 1 eh, april. Er is een groot tekort aan opvangplekken en de komende maanden komen er nog meer asielzoekers bij. De boel komt dus in de knel, zegt de staatssecretaris. Burgemeesters zeggen dat ze hun best doen om de noodopvang langer open te houden. Afgelopen jaar hebben 124.000 mensen in ons land te horen gekregen dat ze kanker hadden. Dat zijn er ongeveer 1000 meer dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers komt die toename vooral door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, bij vrouwen is dat borstkanker een spannend spionageverhaal in Amerika. Op grote hoogte zweeft al een paar dagen een luchtballon. En het Amerikaanse leger denkt dat het een spionageballon van China is. En heeft er zelfs over nagedacht om hem uit de lucht te schieten. Uiteindelijk doen ze dat toch niet omdat ze bang zijn voor schade door brokstukken. En welk station mag zichzelf de topper van het jaar noemen? Treinreizigers konden stemmen op hun favoriet en daar kwam één winnaar uit. Station Klimmen-Ransdaal in Zuid-Limburg. De stationsmanager daar snapt wel waarom. Prachtige ligging en het heuvellandschap op de Heuvelandlijn. Nou, een mooi station, het is gebouwd in 1913. Nou ja, het pand is verhuurd. Beneden heb ik een mooie snackbar, het totaalplaatje, de omgeving, de ligging de sfeer, de gastvriendelijkheid. Nou, dat is gewoon ten top nummer 1. Helemaal trots. Ik ben heel blij met deze mooie scores. Zowel Klimmen, Schinnepgeul als Valkenburg. Top 1, 2 en 3. Ja, dan is er natuurlijk ook nog een verliezer. Station Lage Zwaluwe. Dat Brabantse station kreeg van reizigers als enige een onvoldoende, een 5,2. En het weer nog, het wordt een grijze dag met af en toe wat regen of motregen. Alleen in het noorden kan de zon vanmiddag nog even doorbreken.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 De Nederlandse onderzoekers spreken van een doorbraak. Het aantal gevallen van fraude met betaalverzoeken via Marktplaats is sterk afgenomen. Het daalde de afgelopen twee jaar met 77 blijkt uit cijfers van de politie. En de crisisnoodopvang in gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan tot 1 april.